De Katusha-raket ontplofte in een veld vlakbij een dorp. Niemand raakte gewond. Twee jaar geleden werd in het grensgebied hevig gevochten tussen Israël en strijders van de Libanese Hezbollah. De oorlog eindigde met een staakt het vuren dat door de VN was afgedwongen. Sinds die tijd is het redelijk rustig in het gebied. De laatste keer dat een Katusha-raket op Israël werd afgevuurd was vorige maand. In totaal zijn er sinds het einde van de oorlog met Libanon negen raketten op Israël afgevuurd. De zoon van de Franse oud-president Mitterrand is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van twee jaar vanwege zijn betrokkenheid bij een wapenschandaal. Ook moet Jean-Christophe Mitterrand een geldboete betalen van 375.000 euro. De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Charles Pasqua werd veroordeeld tot één jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf. In de jaren negentig zijn wapens verscheept vanuit Oost-Europa naar Angola. In die periode was een wapenembargo van kracht. Behalve Mitterrand en Pasqua waren nog tientallen anderen betrokken bij de wapensmokkel. Ze zouden meer dan een half miljard euro hebben overgehouden aan de illegale wapenleveranties. De Club van Rome heeft in Amsterdam de slotverklaring gepresenteerd. Met het oog op de klimaattop eind dit jaar in Kopenhagen... doet de Wereldmilieuorganisatie een oproep aan regeringen... om de CO2-uitstoot te halveren. Ook moeten de energieprijzen omhoog... waardoor bedrijven worden gestimuleerd om in duurzame energie te investeren. Ontwikkelingslanden moeten verder hulp krijgen om over te stappen op milieuvriendelijke energievormen. Volgens de Club van Rome zijn de klimaatproblemen nog groter dan verwacht. De slotverklaring van Amsterdam is bedoeld als oproep aan milieuministers voor de klimaattop in Kopenhagen. Het weer, vanavond en vannacht overwegend bewolkt en in het oosten kan een mistbank ontstaan.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 there's nothing can harm you. Yeah, spend that money. Stay. en Louis Armstrong met Summertime. Om het af te leren eigenlijk. Vannacht is de eh, wintertijd ingegaan. Dus eh, nou ja, mooie afsluiting van de wintertijd. Eh, het is 60 dagen voor kerst. Ehm, ja, wat gaan we doen? het wordt een nou, mooie ochtend. vrij zonnig in de ochtend. En vanmiddag wordt het weer half Ik denk net zoiets als gisteren. Tussen de 10 en de 16 graden. we gaan snel door met Alicia Keys. He broke my heart, and now it's raining just to rub it in. I'm at your door. I feel so crazy about. You say I told you so. You saw it long ago. You knew we had to go. I finally came around. I'm back on solid ground. Can't let it get me down. seconds to apologize. weer bijna 13 jaar geleden dat zij overleed aan de gevolgen van kanker. Ehm, zoals met, eigenlijk alle grote artiesten of grote kunstenaars eh, werd zij pas beroemd eh, na, de, na de dood.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 Mystery the the chase has caused to farthest reaches of the beach and far beyond into the swimming sea of stars. giving birth to constellations. No rifts and no, no reservation. If they should fall, you'd get a wish or dedication. May I suggest you get the best for nothing less than you and I? Let's take a chance as this romance is rising. Oh, before we lose the light. you make the most of boundary. You're the ghost of royalty, imposing love. You are the queen and king, combining everything, intertwining like a ring around the finger. just that no contest for little you or smaller I. A larger chance at what all there may lie on the rise, on the brink of our lives. Bella, please, Bella, you. De romantiek der hazen. De samensprong, dat staat wel aan. Het zal derhalve niet verbaasd. de sprong, oh romantiek Den hazen. De samensprong, dat staat wel. Hang bovenin nog wat te dazen. Krijgen vleugels. Die springen dan van tak tot tak. Ze fladderen naar ginse Daar voelen ze zich zeer open. De sprong romantiek der huizen. Zo stijl ogen, veder de sprong o romantiek der hazen. Een mooi gedicht. Ehm, ik begrijp dat ehm, sommige nummers niet helemaal hard doorkomen. Eh, ik ga dat eventjes eh, proberen te fixen. als ik de, eh, van een bepaald apparaat hier <laughs> afspeel. Eens kijken of je het nu beter doet. met Autumn Leaves. Ja, laat ze maar komen, die Autumn Leaves. Het is eh, inmiddels alweer uh, goed herfst. We gaan door met Jewel met Who Will Save Your Soul.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 Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get.